uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Binnenvaartschippers leven steeds minder goed de regels na. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor onveilige situaties. 115 binnenvaartbedrijven werden in 2022 geïnspecteerd. Bij alle bedrijven werden één of enkele overtredingen vastgesteld, blijkt uit een rapportage. De inspectie deelde 23 boetes uit. Volgens de inspectie kampen veel schepen met een tekort aan bemanning en is de werkdruk hoog. Of het aantal overtredingen vorig jaar verder is gestegen is nog onbekend. De A58 is bij Roosendaal in beide richtingen dicht vanwege een grote brand die vlakbij de snelweg woedt. De brand brak volgens Omroep Brabant uit na een explosie bij een bakkerij. Wat er allemaal in het gebouw is opgeslagen is niet bekend. De rookpluim was in de wijde omtrek te zien. In de buurt van de brand liggen bouwmarkten en meubelwinkels. Schapenhouder en boerenvoorman Bart Kemp uit het Gelderse Otterlo... heeft vanochtend 13 van zijn schapen dood aangetroffen op een van zijn weilanden. Twee schapen waren gewond. Kemp spreekt van een slagveld. Hij denkt dat een wolf schuldig is aan de dood van de dieren. Het was de vierde keer in korte tijd dat Kemp dode schapen vond op zijn land. De Amerikaanse zangeres Mary Wise is overleden. Ze was de leadzangeres van de meidengroep de Shangri-La's... vooral bekend van hun grote hit Leader of the Pack... De groep werd gevormd in 1963 door Mary Wise, haar zus Betty en de tweeling Margie en Marianne Ganser. De Shangri-La's gingen in 1968 uit elkaar, maar hun Leader of the Pack werd daarna nog vele malen gecoverd. Onder andere door Bette Midler en The Carpenters. Ook is het nummer te horen in de film Happy Feet. Mary Wise was 75 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking vannacht toe, maar het blijft nog wel droog. Het binnenland koelt het af tot iets onder nul.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 Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh hou van jou, het is daarom dat ik zie. Oh, oh, oh, oh, lieveling, ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding, wanneer kom jij nou in mijn leven? dat is je naam. Wanneer kom jij nou in het leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. De allermooiste melodie, dat is je naam. is je naam en waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat, je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Shafiq Roman. Zeg me alsjeblieft, ja, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. en waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat, je kent me naam. En waar kom ik vandaan? Daar van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen, wees lief. Al die diamonds al mijn niggas, ik bleed. En ik laat je never zitten, no way je zag me bij je oké. Okay. Maar vanavond gaan we hoog. Ja, vanavond gaan we hoog. Oh yeah, yeah, yeah. Yo, wat is je naam? En waar kom jij mezelf guilt, don't tease me and I seek fault, maak, please don't leave me My job ben ik safe, ik was Mr. Lonely Wat doe jij, Ooh yeah, See you make a bad man, won't fall in love Girl, ik blijf rennen en ik glad, need los Girl, ik blijf hier, jouw love, my love Girl, ik blijf van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Ze zei tegen mij, ik wil dit niet meer zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer.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 ik nu vrij. Want ik zie jouw sexy heupen nog niet kende. Ik ben zo vreemd, zo vreemd voor mij. Maar toch zal ik je nooit met iemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. Ik zie jou sexy heupen, kom draai maar lekker met je heupen. Laat je verleiden, laat je maar gaan, laat je maar gaan. te wil ik met je vrij met je heupen, laat je verleiden. Laat je maar gaan, laat je maar gaan. Het ritme, ritme. van ZFM. patient again in case you missed it.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 Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij perron komt in gepoetste blikjes. Vreemde vogels met hun stikjes, uit de monden wolken rook. sliepen zij op oliestook. Speedy Kouwland met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijend door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst. En de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam Holladier. Big City. Big City. Big, big city. You're so pretty. Hare Krishna's op de Dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op meneer, met die walmen van verkeer. Neem u echt die in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een termeier wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big so pretty. En Torbekke schud ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar, Lessen zij een grote dorst. Aan de bar blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro heet dan dijpie uit een po. Waar de trams de hoek om gillen of ze katten staan te villen. En je rek je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen.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 Duizenden verhalen, we leken te verdwalen. Maar nu ben jij weer hier en ben ik je man. dit zo is gelopen. Jij, je bent mijn day one. En ik ben je man. geweest Ik wilde het graag anders Maar het is mooi geweest Ik liet je gaan Maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan Jij weet niet goed Hoe jij dit uit gaat leggen Of mij zeggen moet Ach, laat ook maar. Want achteraf blijkt elke roddel waar. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs dat ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. En dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. Maar voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want de gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs het niet geloven waarom. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. niets meer te maken. zien Door de waas voor mijn ogen Lijkt alles gelogen Al het mooie lijkt dood Ik heb zelfs de kracht niet Om op te geven Al wil ik het niet Het leven gaat door we leven ons leven samen te sterven. De bergen beklommen en de dalen gedeeld. In het diepst van de nacht, zelfs de zon laten schijnen. Niets wat niet kon, en niets was te veel. We wilden geloven, in het eeuwige leven ons samen verscholen en wanhopig getroost. We hebben de waarheid zo diep als kon begraven. Ik was één met een engel, zolang het mocht. Maar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet dag omarmd. En altijd vrolijk hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed. leven is niet ver. De dans gedanst op een zilveren tapijt. Met jou dicht bij mij de verloren tijd beweent. Doelloos verzonken en dronken. En niets dat niet mocht. Wij twee door de tijd, de tijd heen. naar droom. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee veel moed. Het leven is niet ver. Jouw stralende lach en je mooie gedichten. Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil. Je hebt je noodlot steeds het hoofd geboden. Tot het eind geloofde Jouw idee van geluk, jouw idee van geluk. Ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen. Ik zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind. Ik heb je voor altijd mijn hart gegeven. Ik draag je bij me tot het licht straks dooft. Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft. kwam jou tegen na zo'n lange tijd. Zag in jouw ogen de onrust en spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij hier staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen hij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je nu doet. De strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Om me herboren, kwam er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen zeg me gewoon waar het op staat. Bescherm me niet uit medelij, dan heb ik liever dat je gaat. Ik wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwarte diepte dan dat ik mij voorgoed in jou Want kind, je weet niet dat je met elk gelogen wordt. Niet alleen de waarheid, maar ook mij met je mond vermoord. Zwijg niet, niet over liefde Ja, met elk gebaar lief jij. Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm me nooit uit medelijden, waarheid duurt immers het lang. Ik wil eenvoudig van jou moet ik je toch vertrouwen dat ik mij voorgoed in jou verlies. Lief niet, want lief het helpt niet, ook al mij zijn gehoor. Bescherm me niet uit medelijden. Je liegt en ik weet niet waarom je me bedriegt. Gelooft haar hart er nog steeds in? Wat als ik nu eens overnieuw begin? Het gaat voortdurend door haar hoofd. Of wordt het vuur langzaam gedoofd? Hoe zou het dan gelopen zijn met een ander? Nu de keuze had de muziek brengt haar weer terug naar toen. Ze zou het nu zo graag anders doen. Want als ze danst, voelt alles anders op elk moment. waar ze wil zijn. op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. De hele wereld nog gaan zien. vertrouwen. Jij weet niets van pijn en verdriet. Ik wilde het eerst niet geloven. Oh, wat was ik op jou toch verliefd? Nee, al die verhalen wou ik niet geloven. het is toch echt waar. Ik vind het heel gemeen, jij bent dus echt van steen.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 Ik heb je voor de laatste kust, als je me nooit vergeet altijd zal gedaan. gewonnen gewoon mezelf zijn. Ik ben mijn leven lang, mijn eigen weg gegaan. mezelf zijn. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan, je bent mij aan het ontwijken. was in de stad En alweer met mijn vrienden op pad En dus niet te bereiken s'nachts uit de stad, zijn dan nou je vrienden? Ze hebben me vast wel weer ergens gezien.